met het NOS Journaal. Nederlanders waren voor de val van het kabinet somber over de situatie in het land en de politiek, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. De afgelopen maanden vond 58% dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland en slechts 44% gaf het kabinet een voldoende. Ook toen twee jaar geleden het vorige kabinet viel was het vertrouwen laag, maar volgens het SCP zijn er ook verschillen met toen... De onvrede leeft nu breder, zeggen ze. Meer mensen vinden dat politici te veel met zichzelf bezig zijn... en ook maken mensen zich meer zorgen over de spanningen in de wereld. In het Limburgse Weilre is een man opgepakt na een dreigende situatie die urenlang duurde. De politie kreeg gistermiddag een melding dat de man verward gedrag vertoonde. Agenten onderhandelden urenlang met de man, maar het verliep niet zoals gehoopt... Rond middernacht kon die worden aangehouden. Wat er precies aan de hand was daar in is nog niet duidelijk. De Russische president Poetin heeft voorgesteld om te bemiddelen in het conflict tussen Israël en Iran. Hij denkt dat er een oplossing te vinden is en heeft al een aantal voorstellen gedeeld met Iran, Israël en de VS. Iran zou volgens hem een vreedzaam atoomprogramma kunnen voortzetten... terwijl tegelijkertijd de zorgen die Israël heeft weggenomen worden. Afgelopen weekend bood Poetin ook al zijn hulp aan bij president Trump... maar die reageerde toen afwijzend. Trump zei dat Poetin beter zich kan concentreren op het vinden van een oplossing... voor zijn eigen conflict met Oekraïne. In Tsjechië is een man opgepakt die deed alsof hij een tandarts was. Hij keek op internet hoe hij zijn tientallen patiënten kon behandelen... en gaf hen met behulp van die handleidingen bijvoorbeeld complexe wortelkanaalbehandelingen... Ook trok hij tanden en gaf die mensen een verdoving zonder dat hij daarvoor geleerd had. De man kan tot acht jaar cel krijgen.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 Onderweg spuwden stuurlij aan wallen gal. Ze hebben nooit iets bereikt. Ik bleef eigenwijs. En toen, toen zag ik jou. Je bent zoveel dochter Assuming that nobody wants a war. There's so many people praying just to find out if they stay. But lately, stealing governments and disillusioned leaders. So full of empty promises, but rarely do they feed us. But our backs against the wall, our door we can't at all. Can't you decide? Are you mesmerized? Do you know which side?